Twee uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Verschillende Nederlandse politici hebben een afschuw uitgesproken... over de executie van de Nederlander Ang Kim Sui in Indonesië. Minister Koenders noemt het diep triest dat Ang is gedood. Hij heeft de Nederlandse ambassadeur in Jakarta teruggeroepen voor overleg. De tijdelijk zaakgelastigde van Indonesië in Den Haag is op het ministerie ontboden. Soei kreeg de doodstraf voor vermeende betrokkenheid bij de productie van ecstasy. VVD, PvdA en CDA willen dat Nederland een krachtig signaal afgeeft aan Indonesië. De SP wil dat de handelsbetrekkingen met het land opnieuw worden bekeken. De Belgische justitie meldt dat de vier verdachten die de afgelopen dag in Athene werden opgepakt, voor zover nu duidelijk is niets te maken hebben met de terreurcel die donderdag in België werd ontmanteld. De Griekse politie liet gisteravond weten dat in Athene vier terreurverdachten zijn opgepakt. Onder hen is een man die volgens de Grieken voldoet aan de beschrijving van de leider van de terreurcel uit Verviers. Na bestudering van de informatie uit Athene zegt de Belgische justitie nu dat de arrestant niet de gezochte man is. UNICEF heeft een dringend beroep gedaan op de Mexicaanse regering om ervoor te zorgen dat de scholen in Acapulco weer open kunnen. Begin december sloten bijna 200 scholen in de badplaats hun deuren vanwege de onveiligheid en de terreur van criminele groepen. Meer dan de helft van de scholen is ook na de kerstvakantie dichtgebleven. De criminelen persen leerkrachten af en eisen vaak meer dan de helft van hun salarissen op. Gaan ze hier niet op in, dan lopen ze de kans vermoord te worden. Volgens de autoriteiten zijn er sinds november in Acapulco 21 leerkrachten vermoord. Het weer, er trekken buien over landinwaarts met kans op sneeuw. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Het kan glad worden. Morgen is het bewolkt met regen of sneeuw.